Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Israëlische nederzettingen op de bezette westelijke Jordaanoever zijn weer onwettig volgens de Amerikaanse regering. Minister Blinken zei tijdens een persconferentie dat hij teleurgesteld is over de bouw... en dat, hij de, dat het de veiligheid van Israël juist verzwakt in plaats van versterkt. De nederzettingen door Israëlische kolonisten werden onder de regering van Trump wel goedgekeurd. De boete die Donald Trump moet betalen voor fraude is opgelopen tot ruim 454 miljoen dollar. Een rechter in New York legde hem vorige week 354 miljoen dollar boete op. Maar door de rente is daar 100 miljoen dollar bovenop gekomen. Trump werd veroordeeld omdat hij jarenlang zijn vermogen te hoog had voorgesteld aan partijen waar hij geld aan leende. Donald Trump zegt nog in beroep te gaan, maar voordat dat mogelijk is moet hij wel de complete boete betalen of een borgsom die ongeveer even hoog is. Twee werken van kunstenaar Bram Reinders zijn gisteravond aangekomen op de maan. Zijn werk reisde mee met de Amerikaanse maanlander Odysseus. De kunstwerken van de Nederlander gaan over klimaatverandering en staan op een chip... samen met het werk van 200 andere kunstenaars. Het is onderdeel van een tijdcapsule... waarin belangrijke kennis en informatie over de mensheid is opgeslagen. Het is niet de eerste kunst op de maan. Al in 1971 plaatsten astronauten van de Apollo 15-missie een beeldje na een maanlanding. De Oranje Leeuwinnen hebben vanavond geen Olympisch ticket kunnen bemachtigen. Ze verloren met 3-0 van Spanje in de halve finale van de Nations League... waar de Olympische tickets worden verdeeld. In Sevilla stond Nederland na de eerste helft al met 2-0 achter... en in de tweede helft vond Spanje het doel nog een keer. Doordat Frankrijk de andere halve finale won... heeft Oranje nog één kans om zich te plaatsen. Volgende week speelt Nederland tegen Duitsland... om het laatste ticket voor de Olympische Spelen. Het weer, hier en daar een bui. Vannacht daalt de temperatuur naar 1 tot 4 graden.